Zo schrijft het Pentagon dat het een kleinere rol wil spelen in de hulp aan Zuid-Korea... om dreiging vanuit Noord-Korea te weerstaan. Volgens de VS is er meer kans op vrede als er minder bemoeienis is met beide Korea's. Over Europa staat in de strategie dat Europa zelf het voortouw moet nemen in bedreigingen... die voor Europa erger zijn dan voor de VS. Rusland en Oekraïne hebben voor het eerst in lange tijd weer met elkaar gesproken over een eind aan de oorlog. Dat gebeurde in de Verenigde Arabische Emiraten, waar ook de VS aan tafel zat. Amerika noemde de gesprekken productief. Waarschijnlijk wordt er later vandaag opnieuw vergaderd. Supporters van de Belgische voetbalclub Standard Luik zijn gisteravond uit woede over een nederlaag de kleedkamers binnengedrongen. Standaard verloor met 4-0 van AA Gent. Het loopt de laatste maanden niet lekker bij de club uit Luik. En dat waren de supporters van de harde kern Beu. Ze scandeerden leuzen en staken vuurwerk af, meldt Sportza. Zo'n 10 supporters drongen de kleedkamer binnen. De trainer erkent dat er een crisis is bij de Belgische club... maar vindt de actie van de supporters veel te ver gaan. Zanger Robbie Williams heeft in het Verenigd Koninkrijk een oud record van de Beatles uit de boeken geveegd. Met zijn nieuwe album Britpop staat hij voor de 16e keer bovenaan de hitlijsten. De Beatles hebben er eentje minder. Williams scoorde zijn eerste nummer 1 album in 1997. Dat nu 16 albums op één zijn beland noemt de Britse zanger absoluut ongelooflijk. Het weer in het noorden en oosten kans op gladheid door ijzel. Daar geldt tot 11 uur in de ochtend code oranje. In Groningen kan het ook nog sneeuwen.